7 uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De man die gisteravond in een winkelcentrum in München negen mensen doodschoot... was een 18-jarige Duitse Iranier uit München. Dat heeft de politie bekendgemaakt op een persconferentie. Bij de schietpartij raakten 21 mensen gewond, onder wie kinderen. Drie gewonden zijn er slecht aan toe. Na de aanslag pleegde de schutter zelfmoord. De politie gaat ervan uit dat de dader alleen handelde. Na de aanslag werden wegen en stations afgezet. En de politie riep mensen op om binnen te blijven. Het motief voor de aanslag in München is nog onduidelijk. De dader was geen bekende van de politie. Hillary Clinton heeft senator Tim Kaine gekozen als running mate. De keuze voor Kaine als potentieel vicepresident komt niet onverwacht. Hij werd al genoemd als een van de grootste kanshebbers de 58-jarige Kane senator van Virginia. Het zal zijn taak worden om die belangrijke swing state voor de democraten te winnen. De gouverneur van Californië heeft de vrijlating van een volgeling van Charles Manson afgewezen. Een gevangeniscommissie had Leslie van Houten voorgedragen voor voorwaardelijke vrijlating... maar de gouverneur vindt dat ze nog steeds een gevaar is voor de samenleving. Van Houten was de jongste aanhanger van de beruchte secteleider. Ze was 19 jaar toen ze in 1969 meedeed aan een moordpartij in opdracht van mensen. Het was de 21ste keer dat Van Houten vroeg om voorwaardelijke vrijlating. Paleis Noordeinde opent vandaag voor het eerst zijn deuren voor het publiek. De komende vier zaterdagen mogen mensen die een kaartje hebben gekocht... een kijkje nemen in onder meer de balzaal. De toegangskaarten waren binnen een dag uitverkocht. Op ook het staldepartement is te bezoeken.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 same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 piace così.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

sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll.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 hands the most of this chance Ooh, and stomp your feet